Van 7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In de Belgische stad Charleroi zijn twee agenten aangevallen met een kapmes. Eén agent is volgens Belgische media ernstig gewond geraakt aan haar gezicht. Haar collega raakte licht gewond. De steekpartij was voor een politiebureau in het centrum van Charleroi. Volgens de politie riep de aanvaller Allahu Akbar. Agenten schoten de aanvaller neer, hij is overleden. KPN biedt nog steeds de tv-zenders van Fox Sports aan. Fox Sports dreigde dat te verbieden als er om 6 uur vanavond geen nieuw contract was getekend. Volgens KPN wordt er nog steeds onderhandeld. Zo'n 200.000 KPN-klanten kijken naar de sportkanalen van Fox. Fox Sports eist in een nieuw contract een vergoeding voor elke KPN-abonnee. KPN weigert dat. Het overleg over het contract duurt al anderhalf jaar. Vanavond zendt Fox Sports onder meer vier wedstrijden in de eredivisie uit. Twee Britse bergbeklimmers zijn op de flanken van de Matterhorn omgekomen. Ze zijn waarschijnlijk doodgevroren tijdens een sneeuwstorm. De alpinisten vroegen donderdag telefonisch om hulp toen ze in het noodweer terecht waren gekomen. Vandaag zijn hun lichamen gevonden op 4000 meter hoogte aan de Italiaanse kant van de berg. Ze lagen onder een pak sneeuw van een halve meter dik. Tennisster Kiki Bertens is op de Olympische Spelen in de eerste ronde al uitgeschakeld. Ze verloor in drie sets van de Italiaanse Sara Errani. De handbalvrouwen verloren hun eerste wedstrijd in Rio van Frankrijk. Het werd 18-14. En bij het roeien wist de mannen lichte vier zonder stuurman zich te plaatsen voor de halve finale. In de series werden ze derde. De mannen hockeyers verspeelden in hun wedstrijd tegen Argentinië een 3-1 voorsprong. Het werd uiteindelijk 3-3. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrij helder. Morgen wordt het rond 23 graden in het binnenland met eerst zon.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 En dat is nu voor het eerst echt groot aangepakt jaren geleden begonnen met een paar vrienden onderling. En uh, nou is het gewoon uitgeroepen tot het evenement van het jaar bijna, wil ik wel zeggen. Maar goed, Hey, daar gaan we straks dus eh, even mee eh, contact opnemen. Voor de rest hebben we natuurlijk gewoon weer de top 40 eh, helemaal voor je klaarstaan. De top 40 van de 32e week van 2016. Deze week 13 stijgers, 13 zittenblijvers, 12 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Britney Spears is weer terug van even weg geweest te zijn. Ze is weer eh, in de lijst uh, terecht gekomen. En Katy Perry eh, staat erin. Vorige week heb ik het al even over gehad met het donkere nummer. Maar ze heeft nou toch de hitlijsten gehaald. Welke plaatsen die staan, dat hoor je zo direct natuurlijk. Er zijn ook twee artiesten weer uit de lijst verdwenen daardoor. Hanson Poets met Get Up, na pas vier weken uit de lijst verdwenen. En Martin Jensen met All I Wanna Do ook na vier weken uit de lijst alweer verdwenen. En dat is best snel al zeg ik het zelf. Snelstijger eh, deze week in handen van eh, Charlie Poet... samen met Celine eh, Gomez met We Don't Talk Anymore. Acht plaatsen gestegen. En de snelste daler is eentje die pas drie weken in de lijst staat. Zak Noël samen met Sophie met Trumpets. Negen plaatsen gedaald. In hun derde week dus. Welke plaatsen die uh, terechtkomen, dat, of je vorige week goed opgelet dat je er nog weet. En anders vertel ik het je zo direct gewoon.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 Ik heb mijn laptop meegenomen, maar die is toch op partij stoffig, joh. Ik weet niet of je daar wat hebt aan die informatie. Hé, hey, dat was de top 3 van eh, vorige week. Zo direct om eh, kwart voor vijf de top 3 van eh, deze week. Maar zoals ik al zei, we beginnen met de nummer 40 van deze week. Jess Glynn is dit, met Ain't Got Far To Go. Deze mooie roodharige uit het eh, Verenigd Koninkrijk. Voor de tweede keer op eh, nummer 40 uh, eh, terechtkomen. Vorige week op 37, die week ervoor op 40. Ooit op 32 geweest en hoger is het niet gekomen. Maar wel ondertussen alweer 15 weken lang in de lijst der lijsten. De Euro Breakdown. Door met de nummer 38. Dit is DNC Cake by the Ocean.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 En ik denk dat je vandaag eh, in het centrum van Zandvoort... bij diverse cafeetjes ook een hoop trompetten kan horen... want het is weer Jazz Behind the Bar vandaag. En dan met eh, jazz hoor je altijd eh, een beetje trompetjes eh, tussendoor te hebben en zo. Dat begrijp je wel. nog wel was dit samen met Salvi en Champal. Snelste daler van deze week met mijn liefste 9 plaatsen van 26 naar 35. De Euro Breakdown. Hij zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer. En deze dame staat op een 33e plaats. Na nou, op achtjarige leeftijd doet zij auditie voor de Mickey Mouse Club. Ja, ken je dat nog? Nou, op dat moment wordt ze afgewezen vanwege haar eh, leeftijd. Ruim twee jaar later krijgt ze wel een eh, plekje naast Christina Aguilera en Justin Timberlake. En in 1997 eh, raakt ze in gesprek om deel uit te gaan maken van de, van de groep Innocence. Nou, uiteindelijk besluit ze te gaan voor haar solo-carrière. En nog een jaar later werkt ze met onder andere Max Martin en Dennis Pop aan haar debuutalbum. Nou, begin 1999 eh, dan verschijnt haar eh, eerste album Baby One More Time. En heb ik het natuurlijk over Britney Spears. Waarvan de titelsong ook eh, in ons land de eerste plaats bereikte. Ook de opvolger Sometimes wordt een nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. En Crazy and Born to Make a Happy komen als derde en vierde single ook in de top 5 terecht. zij Did It Again wordt haar derde nummer 1 hit dan. En verschijnt als eh, volloper eh, van haar gelijknamige soloalbum. Nou, met het album gaat ze voor het eerst op eh, tournee buiten de Verenigde Staten. Waar ze in Nederland het Gelredome aandoet. Nou, sindsdien ehm, tekende ze een contract met Pepsi. Voor maar liefst, schrik niet, 7 miljoen euro. Nou, kort voordat, het, in 2001 het album Britney verschijnt. Nou, in 2003 maakt ze dan een duet met Madonna via Me Against the Music. En voor Spears is dat inmiddels haar 14e eh, top 40 hit. En de voorloper van haar vierde album In The Zone. En in januari 2004 is ze voor 55 uur getrouwd. Jawel, dat is langste huwelijk uh, ooit van haar. Met eh, Jason Alexander. En later dit jaar krijgt ze een relatie met eh, Kevin Federline. Nou, ook lanceert ze haar eh, eerste geurtje dan. Ja, als een bijbehorende artiest, een eh, goed, goede artiest... moet je een geurtje of een kledinglijn of iets hebben tegenwoordig. Alleen een stem is niet voldoende. Nou, in 2005 dan zijn we dan aangekomen. Wordt haar eerste zoon, Sean Preston Federline, geboren. En een jaar later bevalt ze ook van Jaden James... Als kort daarna haar relatie met Kevin tot een einde komt... gaat het met Britney Berg afwaarts. Zo wordt ze eh, opgenomen in eh, verschillende klinieken. Raakt ze de voogdij over haar kinderen kwijt... en wordt ze onder eh, verscherpt toezicht geplaatst. Na in 2011 werkt Spears aan haar terugkeer met de single Hold It Against Me. Nou, op dat moment de voorloper van haar zevende album Femme Fatale. Nou, de single kwam op nummer 1 in de Verenigde Staten... waar het in ons land maar een 25e plaats behaalde. En eh, eind 2012 komt eh, eh, mevrouw Spears weer tegen. Op de eerste plaats in de samenwerking met Will I Am op het nummer Scream and Shout. Dat werd met totaal zeven weken het langst genoteerde Spears hit op nummer 1 in Nederland. Nou, Will I Am produceerde ook haar achtste studioalbum Britney Jane... Nou, we zijn een beetje aan de tegenwoordige tijd eh, van eh, Britney Spears aangekomen. Want in 2013 krijgt ze dan een permanente show in eh, Las Vegas. En die reeks weet ze in 2015 voor nog eens twee jaar te verlengen. En ondertussen werkt ze aan haar negende studioalbum. En daarvan is Make Me haar samenwerking met de G-Eazy, de eerste single. En die eerste single van dus haar negende studioalbum... is deze week nieuw binnengekomen in de Europese hitlijsten... op een hele mooie 33e plaats.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 week nieuw binnengekomen op een 31e eh, plaats. En deze week eh, drie plaatsen dus eh, gestegen. Dit is Mike Perry samen met Shy Martin met The Ocean. En ik kan even klappen dat hij deze week pas in, de in de Nederlandse top 40 terecht is gekomen.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 Hey, en probeer contact op te nemen met het strand. Maar ik denk dat ze te druk bezig zijn nog met... ja, het zal wel drinken zijn. Zoals je weet, wel heb gemerkt... Tim Komma slaan we even over deze week. Dat omdat hij zelf nu aan het rijden is op circuitpark Zandvoort met de DNT. En het is een hele belangrijke en eh, best wel eh, lange race. En dan heeft hij eh, even geen tijd hiervoor. Maar dan gaan we volgende week gewoon weer inhalen voor je. Dat is geen probleem. Ik had het er vorige week al over. Katy Perry is weer terug. Want ze heeft weer een nieuw nummer. Het nummer Rise wordt uitgebracht, die ze nou heeft uitgebracht... dus ter ere van de Olympische Spelen in Rio. En die is dus eh, deze week eh, nieuw binnengekomen in de lijsten eh, van Europa. Op maar liefst een 21ste plaats. I won't just survive. Oh, you will see me thrive. Can write my story. I'm beyond the good. I want van deze week. Katy Perry met uh, Rise. En de vorige nummers, eh, ja, ik ben er eh, groot fan van, van deze dames Het zijn allemaal gewoon lekkere nummers. Behalve deze vind ik een beetje te donker. En dat, terwijl dat hij voor de Olympische Spelen is voor Rio. Speciaal wat de ere daarvan gemaakt. Maar goed, weet je, ze staat wel in de lijst. Toch nieuw binnengekomen op 21. Hey, we gaan door met de nummer 17.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 En de hoorde is Selena Gomez, de nummer 16 met Kill 'Em With Kindness. Hey, we gaan er dit, dit uur uit met Red Hot Chili Peppers. En dat doen we met Dark Necessities. En nou, hij zal waarschijnlijk dit niet tot aan nieuws draaien, maar dat maakt niet uit.